Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd gaat het personeel van de NS en het streekvervoer weer aan het werk. De afgelopen vier uur staakten ze omdat ze straks niet meer eerder met pensioen kunnen. Er is nu een regeling voor mensen met een zwaar beroep, maar die stopt na volgend jaar. Verslaggever Onno Beukers stond op een uitgestorven station Zwolle. De enige mensen die er wel zijn, zijn dus de mensen die staken. En ook het personeel wat hier wel eh, naartoe gekomen is... die eigenlijk wel willen werken, maar ja, niet kunnen werken... omdat ja, er niet genoeg personeel is om al die treinen te laten rijden. Dat de staking nu voorbij is, betekent trouwens niet... dat je trein of bus automatisch weer rijdt zoals normaal. Veel voertuigen moeten nu eerst nog uit de remise... en naar de goede plek gereden worden. Check dus vooral je reisplanner. En vannacht was de eerste en misschien wel enige ronde van Trump versus Harris. De Amerikaanse presidentskandidaten gingen met elkaar in debat bij nieuwszender ABC News. Het begon best vriendelijk, maar daarna vlogen de verwijten al snel over en weer. She doesn't have a plan. She copied Biden's plan. His former national security advisor has said he is dangerous and unfit. Everybody's laughing at it, okay? They're all laughing. The nation would never survive another Trump term. She doesn't have a plan. Er hing veel af van het debat, want in de peilingen gaan de twee nog altijd nek aan nek. De verkiezingen in de VS zijn over iets minder dan twee maanden. In de Duitse stad Dresden is een deel van een belangrijke brug ingestort. Het gaat om een brug over de rivier de Elbe... waar auto's, trams, fietsers en voetgangers overheen kunnen. Het gebeurde rond drie uur s'nachts. Daarom was er niemand op de brug toen de boel naar beneden kwam. En in Utrecht kun je misschien wel een gloednieuwe Rolex of iPad op de kop tikken... voor nog geen 100 euro. De Volkskrant ging naar een winkel waar zoekgeraakte pakketjes zonder eigenaar worden verkocht. De doosjes blijven dicht, dus je weet nooit wat je krijgt. Spannend, maar er zijn ook teleurstellingen. Zo betaalde iemand 106 euro voor een pakketje met een spaarpot in de vorm van een schedel, een haartrimmer en een huismeidstofzuiger. Het weer nog. Een herfstachtig dagje met heel af en toe opklaringen met zon... maar vooral veel wolken en buien. Het wordt max 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Er staat wel een wat langere file op de N235 van Purmerend naar Amsterdam.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 Tried to give you consolation. Your let me down. Like I fell in love with you. You turned my whole world upside me on my knees, love. Begging, darling, please, love. Darling, won't you ease my worried mind? Make the best of the situation.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 Rond deze tijd gaan ze wel weer aan het werk, maar het zal nog even duren voor de dienstregeling is opgestart. Een van de belangrijkste bruggen in de Duitse stad Dresden is ingestort. De Carola-brug over de rivier de Elbe stortte vanmorgen vroeg in. Niemand raakte gewond. In Vietnam staat het dodental na een orkaan inmiddels op 141. De orkaan is de krachtigste die Vietnam in 30 jaar heeft getroffen en kwam zaterdag aan land. De zware regenval heeft dodelijke aardverschuivingen en overstromingen veroorzaakt.